Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. EU-leiders waren het snel eens over sancties tegen Wit-Rusland... omdat iedereen er echt helemaal klaar mee was. Dat zei demissionair premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. Die top stond grotendeels in het teken van de arrestatie van journalist Roman Protasevich... Het vliegtuig waarin hij zat moest van Wit-Rusland uitwijken naar Minsk, waar hij werd opgepakt. Boeren, ondernemers en natuurbeheerders komen met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Het plan kost in totaal 15,3 miljard euro. Volgens de organisaties kan daarmee binnen 9 jaar de uitstoot van stikstof met 40% worden teruggedrongen. Het geld moet onder meer worden gebruikt voor het verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten, andere vormen van landbouw en herstel en versterking van de natuur. In een papierrecyclingsbedrijf in Hengelo is een grote brand uitgebroken. Een hal met papier staat in brand wat veel rook- en stankoverlast veroorzaakt. De brandweer adviseert inwoners om ramen en deuren dicht te houden. De hulpdiensten proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. De president, premier en minister van Defensie van de interimregering van Mali... zijn opgepakt door een groep militairen. Enkele uren voor de arrestaties had de overgangsregering... die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd. Twee militaire officieren werden toen uit de regering gezet de VN en de EU hebben de arrestaties van de bewindslieden veroordeeld. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien, mogelijk met onweer. Vooral in het westen schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Boeren, ondernemers en natuurbeheerders komen met een gezamenlijk voorstel om de stikstofcrisis aan te pakken. Het plan kost in totaal 15,3 miljard euro. En daarmee zou de stikstofuitstoot in 2030 met 40% zijn teruggedrongen. EU-leiders waren het snel eens over sancties tegen Wit-Rusland... omdat iedereen er echt helemaal klaar mee was. Dat zei de missionair premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. Die top stond grotendeels in het teken van de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 13. in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. arousing all hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik er rust met zag. En dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort. Als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er rust come yet summer free outside. Het ritme van Zandvoort.